Veel mensen zijn afwachtend geworden en dat tast het vertrouwen in de voorzichtig aantrekkende huizenmarkt aan, zegt de NVM. Steeds meer partijen zeggen met het oog op de verkiezingen van 9 juni dat de hypotheekrenteaftrek op termijn aangepakt mag worden. De open huizendag van de NVM trok vandaag 135.000 bezoekers en dat is iets meer dan een half jaar geleden. In Zuid-Korea is weinig hoop meer dat de vermisten van een gezonken marineschip nog in leven zijn. Het patrouilleschip verging gisteren na een explosie. Van de ruim 100 opvarenden worden er nog 46 vermist. Er is een grote zoekactie aan de gang met vliegtuigen en schepen van de marine en de kustwacht. De kans dat er nog overlevenden zijn is klein. In het ijskoude zeewater kunnen mensen het maar een paar uur uithouden. Bovendien zijn er hoge golven en waait het hard. Zuid-Korea zegt geen aanwijzingen te hebben dat Noord-Korea betrokken is bij het zinken van het marineschip. Veel reizigers van British Airways hebben last van een nieuwe staking van het cabinepersoneel die vannacht is begonnen. Volgens de BBC zijn er vandaag alleen al op de Londense luchthaven Heathrow 93 vluchten uitgevallen. Toch zegt British Airways minder last van de staking te hebben dan een week geleden... toen het werk drie weken drie dagen werd stil neergelegd. Dit keer zijn veel passagiers meteen omgeboekt... en zijn er vliegtuigen van concurrenten ingehuurd... om toch zoveel mogelijk klanten te vervoeren. Het cabinepersoneel voert actie tegen de bezuinigingsplannen van de directie... waardoor de lonen zullen worden bevroren. Het weer. In het binnenland kans op een bui.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 Dat doen we al 20 jaar lang hier op CFM Zandvoort eh, tijdens de Euro Breakdown. Tegenwoordig hoor je hem op vrijdag tussen 3 en 5 met mij. Mijn naam is George van Dam en leuk dat je luistert. Mocht je nou op vrijdag niet de tijd hebben om te luisteren, dan eh, mag je zaterdag nog een poging wagen. Dan tussen 7 en 9, dan doen we namelijk alles nog eens even dunnetjes over. 18 stijgers deze week in de hitlijst van Europa. 1 blijven, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook twee plaatsen natuurlijk uit de lijst verdwenen zijn. Ina en Bob Taylor, Deja Vu en Jason Mraz met Butterfly, beide na 15 weken. B.O.B. komt er straks aan, Nothing On You, met 11 plaatsen de snelste stijger. En de snelste dalen hoorden we even voor het nieuws. Jamie Collum, Don't Stop The Music, 10 plaatsen zakt hij naar beneden. Joe Mayo, Six en Cheryl Cole, Fight For This Love, 17 weken lang alweer in de lijst en daarmee het langst van allemaal. Kernenergiecentrale Dodewaard wordt trouwens in gebruik genomen op deze dag. 1969 van de 26e maart. Koningin Juliana die deed daar de opening.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 snelste stijger van deze week in handen van B.O.B. en Bruno Mars. Nothing on you. Drie weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op 27. Deze week omhoog naar nummer 16. Daarvoor hoorde je de plaats van eh, David Guetta Memories. Zes weken in de lijst van 21 omhoog naar nummer 18. Er zit er één plaat eh, tussen hun twee in. En die had je eigenlijk ook moeten horen eigenlijk van mij. Die ben ik vergeten te draaien voor je, dus dat gaan we nu alsnog doen. Timbaland, If We Ever Meet Again. Negen weken lang in de lijst van Europa. Vorige week nog op 19, deze week op nummer 17. Bye. Deze week twee plaatsen winst voor Timberland. If We Ever Meet Again. Nieuws over Robbie Williams, want die weet nog helemaal niet zeker of hij wel op tournee gaat. De zanger eh, zou in november beginnen met een reeks concerten om zijn album Reality Killed the Video Star te promoten. Plankenkoorts zou Williams echter erop eh, breken. Het humeur daalt, eh, want Robbie weet niet echt meer, werkt niet echt mee op het moment, vertelt een bron aan het Britse tabblad De Zon. Hij maakt er geen geheim van dat hij niet wil toeren, maar zijn management hoopt dat hij wel, wel na zijn succesvolle comeback de laatste concerten van Williams in 2006 waren overschaduwd door een drugsprobleem van de zanger. Vorige week sprak Williams tijdens een kort optreden zijn eh, publiek toe. Wie wil mij zien toeren? Misschien doe ik dat eh, later dit jaar nog wel. Komt er dan wel iemand kijken? Als ik het doe, doe ik het zonder drugs deze keer. Aldus Robbie Williams. We hebben ook nog nieuws over Beyoncé. Want Beyoncé Knowles en haar man Jay-Z verwachten hun eerste kindje. Dat beweren verschillende Amerikaanse showbiz sites. Nadat de 28-jarige zangeres gefotografeerd werd met een klein buikje. Beyoncé die trouwde in 2008 met de rapper. De zwangerschapsgeruchten zijn nog niet bevestigd of ontkend door woordvoerders van de artiesten. Beyoncé en Jay-Z laten doorgaans weinig los over hun privéleven. Dat de twee getrouwd waren, dat werd ook pas weken na hun eh, huwelijksvoltrekking duidelijk toen de trouwpapieren uitlekten. Als Beyoncé inderdaad in verwachting is, is haar eh, kind niet de enige baby in de familie Knowles. Want woensdag wees een eh, DNA-test uit dat Beyoncé's vader vorig jaar een buitenechtelijk kind verwekte. kereltje dat kwam in eh, februari ter wereld. Paris Hilton zoekt ook overal geld en roddels. Maar ze blijkt niet bezig te zijn met een reality soap over haar verloving en bruiloft met vriendje Doug Reinhold. Dat schrijft de blondine op haar eigen weblog. Hilton veegt de vloer aan met de roddelbladen die dat scheven. La Hilton is wel bezig met andere ideeën voor televisie. Ik sta aan het beginstadium van een show, maar door mijn vele reizen en andere projecten heb ik nog geen tijd gehad om de puntjes op de i te zetten.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 instead of talking, let me demonstrate. Yeah. Get down to business and skip for play. Hey, yeah. Don't Tell Me That It's Over. Nee, we hebben er nog 10 te gaan, dus dat scheelt. Jamie Collum, Don't Stop The Music. 9 weken in de lijst, 10 plaatsen verlies voor hem. Pixelop met Gravity, 6 plaatsen omhoog naar nummer 19 in haar vijfde week alweer. David Guetta, Memories gaat er 3 omhoog, gaat naar 18 toe in eh, zijn zesde week. Timbaland, If We Ever Meet Again, gaat 9 eh, weken nu in de lijst. Van 19 omhoog naar nummer 17. B.O.B. Nothing On You, drie weken in de lijst van 27 eh, omhoog naar nummer 16. Madonna met Revolver staat nu 12 weken in de lijst. Vorige week nog op 8, deze week op 15. Alexander Burke met Bad Boys vinden we dan terug op nummer 14. Acht plaatsen verlies voor haar in de 11e week. Melanie Fiona, It Kills Me, 10 weken in de lijst. Vorige week nog op 11, deze week op 13. Jason Derulo, In My Head, 5 weken in de lijst. Gaat 8 plaatsen omhoog naar nummer 12. En Amy McDonald hoorden we net. Don't Tell Me That It's Over. Zes weken in de lijst van 18 omhoog naar nummer 11. De nummer 10 en 9 die krijg je niet van mij. Karel Elmerad, A Night Like This, zak van 7 naar 10. En IAS met Replay zak van 4 naar 9. Dan gaat er wel weer eentje omhoog. Van 12 naar 8 gaat ze.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 En deze week dus van 12 omhoog naar nummer 8. En Met nog zeven platen te gaan waarvan er vijf stijgen. Er één blijft zitten en er eentje één of meerdere plekken gedaald is. Gaan wij even luisteren naar... De... Eh, ZFM, Westkust weerbericht. Het Westkust weerbericht. Door een storing is er bij ons vandaag eh, volledig bewolkt. Het blijft wel droog in onze regio gelukkig. De wind waait uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. De wind waait uit zuid tot zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen trekt er een volgende storing over België naar het oosten. En daardoor is het eh, over het algemeen bewolkt. Maar soms krijgen we toch een knipoog van de zon te zien. De wind waait uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht. Temperatuur eh, stijgt bij de droogte naar eh, maximaal 11 graden. Zaterdagavond, zondagnacht passeert er weer een eh, frontborende bij een storing ten hoogte van Schotland. Daardoor is het weer wisselend bewolkt en valt er een enkel buitje. De wind uit het zuidwesten is overwegend matig van kracht. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden.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 Al twintig jaar het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. Twintig jaar ZFM. ZFM. What's weird about it is we're right at the end. Mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you. I good. saw your face lang staat ze al in de lijst van Europa. Taylor Swift, Today Was a Fairy Tale. Vorige week stond zij op 5 en deze week blijft ze op 5 staan. De enige zitten blijven deze week in de lijst van Europa. Wat dus betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Daarvoor de eh, Leona Lewis, I Got You, van 13 deze week omhoog naar 6. En de Black Eyed Peas Rock That Body ging van 14 omhoog naar 7.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 En ze schieten nog even een stukje omhoog weer. Van 9 waar ze vorige week stonden gaan ze deze week omhoog naar nummer 4. We gaan even een eh, blik werpen in de... Eh, de enige echte top 40. De enige echte top 40. De Nederlandse top 40 dan wel te verstaan. Daar drie nieuwe binnenkomers. Op 27 Ina met Love. De Baseballs Umbrella op 24. En Adam Lambert, What, what Do You Want for Me? Nieuw binnen op nummer 18. Nothing on You, B.O.B. featuring Bruno Mars gaat van 20 omhoog naar nummer 10. En dat in zijn tweede week pas dat hij in de lijst staat. De Bad Boys van Alexander Burke voor de tiende week blijven ze staan op nummer 9. The Empire State of Mind Part 2, Alicia Keys. In de eentje dus helemaal van 12 omhoog naar 8. Heartbreak Warfare, John Mayer blijft staan op 7. Leef nu het kan, Smit blijft staan op 6. Diaz met de eh, replay zak van 2 naar 5. Blijven staan op 4 eh, de Memories van Kid Cudi en David Guetta. Caro Elmerad en Night Like This gaat van 5 naar 3. Van 3 naar 2 Fight for This Love, Sherbacol. En voor de vierde week op nummer 1 Hey Soul Sister van Train. Dat dus de Nederlandse top 40. De Europese eh, top 10 die ziet er iets anders uit. In ieder geval op nummer 3 de nummer 1 van vorige week. Ik heb het over Robbie Williams zijn Morning Sun. Acht weken lang staat hij alweer in de lijst van Europa. Vorige week was hij nog de beste. De week ervoor was hij volgens mij ook de beste.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 Deze week gaat er dus weer een plekje omhoog naar nummer 2. Daarvoor Robbie Williams. Zijn Morning Sun zakt vanaf de hoogste tree naar beneden. En wel naar de derde tray toe van eh, de hitlijst. En wie is dan de beste van Europa? Ja, het is net als in de Nederlandse top 40 en zo'n beetje in uh, geheel Europa. De mannen die we kennen nog van eh, Drops of Jupiter... Dat was eigenlijk hun vorige grote hit, Train. Hey Soul Sister. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.5.